Twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Op het bedrijventrein Gemmelot bij Geleen is een lekkage in een ammoniakfabriek. De brandweer probeert de situatie onder controle te krijgen. De fabriek produceert ammoniak voor de productie van kunstmest en melamine. Klinken sirenes op het terrein. Volgens Gemmelot levert het lek geen gevaar op voor omwonenden. In Biddinghuizen is opnieuw vogelgriep van de H5-variant vastgesteld op een eendenfokkerij. Het getroffen bedrijf ligt op minder dan drie kilometer van het bedrijf waar zaterdag vogelgriep was vastgesteld. Dat bedrijf werd geruimd. Ook de eenden op het bedrijf waar vandaag vogelgriep is vastgesteld worden gedood. In de drie kilometer zone van het bedrijf in Biddinghuizen dat nu wordt geruimd... ligt nog een ander pluimveebedrijf. Of ook daar vogelgriep heerst, wordt nog onderzocht. In een loods van Defensie bij Almelo is de giftige stof chroom 6 gevonden. Defensie zegt dat het gaat om een licht verhoogde concentratie die onlangs is vastgesteld. De opslagplaats is in het verleden gebruikt door de NAVO. Vorig jaar heeft de GGD al onderzoek gedaan, maar toen werd er niets gevonden. Naar aanleiding van dat onderzoek liet Defensie een industriële reiniging doen... om alle gezondheidsrisico's uit te sluiten. Daarbij is een kleine concentratie chroom 6 gemeten. Die concentratie ligt onder de norm, zegt Defensie. Toch is de militaire vakbond VWM geschrokken. Die wil weten of hun leden risico hebben gelopen. In Spanje zijn 34 mensen opgepakt voor matchfixing bij tenniswedstrijden. Volgens de Spaanse krant El País zijn onder de arrestanten zes tennissers. Ze zouden wedstrijden hebben gemanipuleerd in ruil voor geld. Ze verloren bijvoorbeeld een bepaalde set en op goksites zetten fraudeurs daar hun geld op in. Op die manier zouden de tennissers en fraudeurs ongeveer een kwart miljoen euro hebben verdiend. Volgens het Spaanse Openbaar Ministerie is er bewijs van fraude bij 17 toernooien in de afgelopen maanden. Het weer, veel bewolking, kans op motregen, soms ook even wat zon. In Zuid-Limburg is het 4 graden, op de Wadden 10. Het waait stevig. Morgen minder wind vanuit het noordoosten klaart het dan op. In het weekend meer zon en dan wordt het ook weer wat kouder.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 We hebben de volgende maar eens een keertje omgedraaid deze keer. Nu deed Spotify het wel. En nu draaide de minidisc weer niet. Maar goed, dat probleem is inmiddels opgelost. We gaan dus nu even de tune draaien. En dan zeggen we even dat dit ZFM Muziek Boulevard live is. Op de 1 december 2016. En eerste twee uur van 2 tot 4 zijn bestemd voor Matchbox derde jaargang. Aflevering nummer 46. We zijn te luisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. En als je via het internet wil luisteren en kijken... tik je even in ZFM-live... En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan net al Rob Hoeken met Marjo. En we gaan zo verder met Bill Haley in de Comets. En see you later, alligator. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. saw her, reminded her of what she said. See you later, Alice. Pretty Daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me? And say your love for me is true. I said, oh, wait a minute, did I know you mean it just for play. I said, wait a minute, did I know you mean it just for play. See You Later Alligator. En dat was Bill, Haley samen met zijn Comets uit het jaar 1956. En uit 1966 kwam dus Rob Hoeken met Marjo. Eh, we gaan naar de uh, Nobelprijswinnaar voor de literatuur. Dat is de heer Robert Zimmerman, ook bekend als Bob Dylan. En van zijn album uit 1969, Nashville Skyline, draaien we Country Pie. he's got the hog's head up on his toes. Oh, me, oh, my, love that country pie. Listen to the fiddler play when he's playing till the break of day. Oh, me, oh, my, love that country pie. That's best strawberry, lemon, and lime. What do I care? Blueberry, apple, cherry, pumpkin, and plum. Call me for dinner, honey, I'll be there. Saddle me up my big white goose. Tie me on and turn her loose. Oh, me, oh, my. Love that country pie. that ain't no lie. Ain't running any race. Get to meet my country pie. I won't throw it up in anybody's face. Take me up that old beach street. Little Jack Horner got nothing on me. Oh, me, oh, Love that country pie. Dat was een Country Pie van Nashville Skyline uit 1969. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Drie nieuwe binnenkomers, slechts, maar wel hele grote namen. De eerste is Elvis Presley... En eh, hij zorgt voor het eerste kerstplaatje in deze uitzending. De hele maand december ben je daar natuurlijk druk mee bezig met kerstplaatjes. Echt niet. Nee, ik ook niet. Dank u wel. Eh, nieuw op 40, eh, Elvis Presley dus met If Every Day Was Like Christmas. I hear the bell saying Christmas is near. They ring out to tell the world that this is the season of cheer. I hear singing sweetly somewhere, and a glow fills my heart. I'm at peace with the world as the sound of their singing fills the air. Oh, why can't every day be like Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. I hear a child. telling Santa what to bring, and the smile upon his tiny face is worth more to me than anything. just like Christmas. What a wonderful world this would be. Nummer 40 in die lijst van 1 eh, december 1966. Elvis Presley en If Every Day Was Like Christmas. Op, eh, twee, op een plaatsje hoger op 39 een eh, wat minder bekend nummer van Roy Orbison... maar desalniettemin toch gewoon uiteraard heel erg goed... omdat Roy, is het, Roy het is die het zingt. There won't be many coming home. Kom maar. Listen, all you people, try and understand may be a soldier, woman, child, or man, but there won't on that dark and dismal day, how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory the haze. He may be the younger brother who ran Op 39 was dit eh, Roy Orbison en There Won't Be Many Coming Home. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe. En dat is natuurlijk eh, per definitie eh, de klapper van de week. Dus daar komt hij dan. De klapper van de week. Nieuw op 29 de Supremes en You Keep Me Hanging On. Dat was de hoogste nieuwe binnenkomer eh, van de top 40 van 50 jaar geleden. You Keep Me Hanging On van de Supremes. Dan zijn we toe aan een eh, favoriet van mij, Paul Carrick. En ik heb dat eh, <laughs> in het begin van het jaar... heb ik dit nummer ook al een keer gedraaid. Maar vooruit, nog maar eens een keer. En dit is het nummer wat we gaan horen voor de tip van Willem. Hier is Paul Carrick met I Need You. old limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. Paul Carrick en I Need You. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En dat komt van het album Living Eyes van de Bee Gees. We draaien het eh, titelnummer. En eh, het album dat was commercieel gezien niet zo'n groot succes. Want het album wat daarvoor verscheen, Spirits Having Flown... dat eh, verkocht 16 miljoen kopietjes. En van Living Eyes maar 750.000. En dat wil dan niet zeggen dat het hele album waardeloos is. Anders haalt Willem daar zijn tip niet vandaan. Zo mogelijk is het natuurlijk ook. Dus hier is de tip van Willem, de titelsong van het album Living Eyes. yesterday, but be alive. I know that we will. The world keeps on moving, but I'm holding still. In the beginning, I was far away and praying for my destiny. And what arrived? you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me, you're gonna say you'll hold me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me. Cause I'm gonna love you too. you'll love me, cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things, you're gonna make my heart sing. Is you gonna hear those bells ring? Cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook Kiss me as you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too I'm gonna love you too I'm gonna love you too Buddy Holly met I'm Gonna Love You Too uit 1958. En we kennen allemaal natuurlijk ook nog die uitvoering uit 1965... van de Amerikaanse band The Hullabaloo's. Jawel, onvergetelijk. Oké, okay, uh, eh, we blijven even in de jaren 50. We gaan nog verder terug in de tijd, 1953, met Dean Martin. Een glas whisky in zijn hand en een sigaret. That's amore. In love is king, when what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar When the stars make you drool, just like a pastifazool at some more. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see, back in old Napoli, that's amore. you're in love. When you in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see back in old Napoli that Red in 1953. En dat was Dean Martin. In 1977 schreef eh, Stevie Wonder een nummer met de titel Harmer Love. En hij zong ook nog in het achtergrondkoortje. En voor wie schreef hij dat toen? Voor zijn toenmalige vrouw Sarita. Harmer Love. 1977. Geschreven door Stevie Wonder en gezongen door Sarita. Dit was Harmer Love. Dan zijn we nu toe aan de Moody Blues. Naar een album In Search of the Lost Chord uit 1968. En daar staan vele mooie nummers op. En dit is er een van. Voices in the Sky. bells about to ring, voices in the sky. Just what is happening? news would you bring? In Search of the Lost Chord was dit The Moody Blues met Voices in the Sky. In 1987 bracht George Michael het album Faith uit. En daarom stonden wel zes schitterende singles. Die zijn ook allemaal hoog gekomen in de top 40. Um, ehm, een van die singles was eh, ook nog voormalig alarmschijf. En dan gaan we nu luisteren. Father Figure. with me. het album Faith uit 1987 was de George Michael and uh, Father Figure. Dan zijn we toe aan een top 100 hit uit de jaren 60. Dit, eh, deze week uit 1968. Hier is Freddie Mercury, The Great Pretender. like a crown, pretending that you're. Simon heeft ooit eens een nummer gemaakt... dat heette The Late Great Johnny Ace. Maar dat kunnen we ook zeggen van Freddie natuurlijk. Freddie Mercury, The Late Great Freddie... met The Great Pretender. Uit 1968 eh, was dit. Klopt dat? Dat gaan we zo meteen nakijken. Volgens mij klopt het niet. Maar goed, in ieder geval, eh, dat was wel Freddie Mercury. Dat klopte wel. Dan gaan we nu luisteren naar eh, Clint Eastwood. <laughs> ja, niet de acteur natuurlijk, maar er is nog iemand die zich ook zo noemt, Clint Eastwood... En hij zingt samen met General Saint Stop That Train uit 83. The next train will be leaving from platform 1. Clint Eastwood en General Saint met Stop That Train. En dat kwam uit 1983. En ik moet nog even terug naar Freddie Mercury. Want ik zei, het is top 100 hit uit 1968. Daar klopt helemaal niks van natuurlijk. Want het nummer kwam uit 1987. <laughs> en wat komt er nou binnen zeg? Dat lijkt Haaf ook wel, de schaduw. Wow, spannend hoor. Maar het is gewoon Hans, dus... <laughs> Oké. Oké. Okay.